Salinger overleden. Hij leefde daar sinds begin jaren 60 in zelfgekozen afzondering... omdat hij teleurgesteld was in de literaire wereld. Bekendste boek van Salinger is zijn eerste roman The Catcher in the Rye... vertaald als De Vanger in het Graan uit 1951. Het gaat over de tiener Holden Caulfield... en de vervreemding die hij voelt tijdens een paar spijbeldagen in de stad New York. De roman kreeg een cultstatus. Hij schreef ook Onder meer Franny en Zoe en Nine Stories. J.D. Salinger was 91. Minister Kramer vraagt het Planbureau voor de Leefomgeving om te kijken naar fouten in het rapport van het klimaatpanel van de VN. Het panel schreef dat de gletsjers op de Himalaya in 2035 zijn gesmolten. Maar dat blijkt op zijn vroegst honderden jaren later te zijn. Kramer vindt dat verontrustend, omdat hierdoor het vertrouwen in het klimaatonderzoek is geschonden. Ze wil weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. In het noorden van Irak is een Al-Qaeda-leider door Amerikaanse militairen gedood. Volgens de Amerikanen speelde hij een belangrijke rol in het organiseren van bomaanslagen in Irak. en zou sinds 2006 zelfmoordterroristen van Syrië naar Irak hebben gesmokkeld. Het Amerikaanse leger spreekt daarom van een belangrijke slag voor Al-Qaeda. Mensen die niet roken zouden een lagere premie voor de zorgverzekering moeten betalen. Ook bijvoorbeeld sporters en mensen zonder overgewicht zouden in aanmerking komen voor een lagere premie. Het staat in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, RVZ, binnenkort uitbrengt aan minister Klink. Meer dan een derde van de totale ziektelast in Nederland is volgens de RVZ rechtstreeks terug te voeren op een ongezonde levensstijl.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 Oké, we gaan beginnen. Tess, jij eh, bent <laughs> eh, behoorlijk politiek ge in de nummers. Daar hebben we al een beetje achter gekomen. Ja, ja. Ik heb wat statements opgezocht van eh, verschillende politici, links en zowel rechts. Vanaf de Partij van de Dieren tot Geert Wilders, Partij voor de Vrijheid. En eh, jij mag gewoon zeggen of je er eens bent of niet eens bent. Nou, dat is vrij makkelijk, toch? Leuk, het is een beetje een, eh, hoe heet dat ook alweer? Zo'n eh, politieke, als je gaat stemmen, een stemwijzer is het eigenlijk, of niet? Ja, zoiets. Maar dit zijn wel dan, en dat noem ik daarna pas de politieke partij die het heeft gezegd. Bij deze beïnvloed jij het volk. <laughs> ja. Nee, nee, nee. Daar, bij deze kom ik erachter wat ik wil stemmen, of niet? Nou, misschien, misschien. Zo, zo, zo geavanceerd is hij niet. Ik heb... oh, helaas, helaas. Het komt wel bij Menno vandaan, hè? Hou, Wat zeg je? Het is een beetje onze eigen stem het is de Alternative FM stemwijzer 2010 <laughs> voor de gemeenteraad en dergelijke. Nou, komt-ie. De eerste politiek statement. Klappen. Klappen. Oké. Steek minder energie in onzinnige regeltjes, bureaucratische monsters of onnodige bemoeienissen. Dat klinkt... <laughs> nou ja, sowieso eh, lijkt me dat eh, logisch, ja. Als je het zo opschrijft, ja. Oké. Maar ik... Ja, ja, goed. Ga door, ga door. Nee, nee, je wat zeggen. Oké. ik kan zeggen. Tweede statement. Met de vuist op tafel, Jan-Peter. Is dat een statement? Dat is een quote van een, een, een, eh, een, een politicus, zeg maar. Ik zou bijna zeggen Is dat van dat hij dat moet doen? Ja, dat staat er ook. Met de vuist op tafel, Jan-Peter. Nee, Jan-Peter die moet weg. <laughs> dat, eh, nou ja, zijn... dat, dat eh, hebben we geprobeerd, dat, richting de Europese kant op, maar hij wou niet. Nee, dat is jammer. Dat is jammer dat het niet gelukt is. Nou, ik moet zeggen, ik, ik, ben ook wel een beetje bang dat Wilders anders naar de macht komt. Maar ja, eh, bij een, bij een ja, nieuwe verkiezing op dit moment zie ik het niet allemaal zitten wat dat betreft. nou, de volgende is de helft van Wilders' programma druist in tegen Europese mensenrechten. Ja, eens. Ik moest eens oneens zeggen. Ja, ja. waarom, dat mag je ook zeggen. Heb ik er nog één? Lang niet iedereen lijkt te beseffen wat de ernst van de economische situatie is. Ehm, dat, ja, eens of oneens, ja, dat weet ik niet. Maar ik wou zeggen, ik denk eerder dat de ernst eh, van, eh, van de milieusituatie, wat, eh, ja, zeg maar hetzelfde quote, maar dan milieu in plaats van economie daar ben ik het dan eerder eh, mee eens. Kijk, ik weet, van, ik weet van wie die is. Eh, maar ik zeg er ook bij van het is wel eens goed als er een economische crisis is. Ja, dat lijkt me heel... Ja, het is jammer dat er zo weinig op gereageerd wordt eigenlijk. Ja. Iedereen gaat een beetje door eh, op hetzelfde dingetje. Terwijl eigenlijk nu zou kunnen zeggen van het werkt dus niet. Dus we moeten even andere soort van maatregelen nemen of zo. Er liggen gewoon kansen. En mensen denken altijd maar in problemen. Ja, eens. misschien. Ja, eens. ja. eens. <laughs> <laughs> ja maar het is, de economische crisis ruimt heel veel op. Maar het is, treft ook natuurlijk weer de mensen die het niet willen hebben. Ja, maar juist daarom denk ik van ja, het, dat is dus bekend nu. Weet je wel, er is er een economische, economische crisis en dan zie je dus juist de mensen die daar eigenlijk verder zelf geen schuld aan hebben. Die zijn daar de, de dupe van. Dan kan je zeggen van is het niet eens tijd dat we gewoon met z'n allen gaan zeggen van moet het niet even echt helemaal anders. Dat die mensen met het geld die het voor ons verprutsen zeg maar. Dat die even... Eh, een zweepslag krijgen of zo. Je hoort trouwens op dit moment Tess. Tess is bij ons de gast, is een eh, zangeres en ze gaat straks weer een nummer doen. Maar we nog hebben nog, nog in totaal drie quotes voor je liggen. Spannend. Spannend. Daar komt, het, eh, daar komt eh, voor onze alternatieve stemwijzer 2010. <laughs> ons mens- en maatschappijbeeld is ongelooflijk armzalig. armzalig? Ja, wat... Ja, ik weet niet. Ik, ik, kan er niet veel van maken eigenlijk. Is dat gek? <laughs> ja. Ja, nou Armzalig mensbeeld. Wat, ja, herhaal hem nog eens. Dus ik gaat het nog, nog één keer herhalen. Ons mens- en maatschappijbeeld is ongelooflijk armzalig. Ja, armzalig. Ja, dus niet in kunnen leven in andermans situatie. Het, het beeld wat je hebt van een maatschappij of van een mens is ja, armzalig is, is ja, je kan er niet bij, eh, bij in. Je kan er niet bedenken. Je bent niet zo creatief in het denken om hoe anderen zich voelen op die situatie. Oh ja, ja dat is sowieso ook eens. Ja. En de laatste, Nee, hm? één na laatste. Eén na laatste, oh. Eén na laatste, oké. Niet voor alles wat je overkomt hoef je aan te kloppen bij de overheid. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Ja. En waarom ben je daarmee eens? Nou, ik vind dat mensen wel een beetje hun eigen verantwoordelijkheden moeten nemen. De, betutteling, daar ben ik echt een beetje helemaal klaar mee. het wordt steeds erger en eh, dat moet wel eens afgelopen zijn. Ja, in ieder geval eh, weer verminderen. Oké, dan gaan wij eh, dan naar de laatste statement. En ik schat al een beetje wat jouw antwoord gaat worden hoor, oh. moet ik zeggen. Migranten bestaan. Hun hypothetische afwijze, afwezigheid binnen de Nederlandse realiteit mag dan wel mijn utopia zijn, maar niet realistisch. Nog een keer? We doen een andere. <laughs> Jemig, soms, soms raaskalt die man. Eh, de immigratie van niet-westerse allochtonen moet worden gestopt. Oh, die, die man. <laughs> die man, ja. Oneens. Ja. ja, dit hoef ik eh, natuurlijk eigenlijk niet te zeggen. Ja, die heeft, die heeft eh, gewoon een witte bos haarlak heeft hij gebruikt. En dat heeft hij op zijn haren. En dan nu is het net <laughs> Napoleon. de linkerkant van de stemwijzer. ja, het is nu net Mozart, maar dan anders. Ja, zoiets. Ja, er is <laughs> trouwens nog een heel leuk eh, dingetje dus van, van mensen... Eh, die zijn bezig met Geen Wilders. En dus, je hebt ook een website, geenwilders.nl. Ja. En daar kan je dus buttons bestellen en, eh, en stickers en weet ik veel wat. Waar moet ik die halen? Ja, geenwilders.nl. <laughs> Ja. waar moet ik die halen? Ga ik ermee op mijn werk lopen? Goed, we, gaan, we gaan het, onze stemwijze gaat nu rekenen. Nou, wat, je hebt, uh, wat eruit is gekomen is eigenlijk heel simpel. Je bent links georiënteerd. Yay! Je komt bij GroenLinks op no SP uit. Sherlock. Nee. Dat is toch zo. En oh. Partij van de Dieren komt trouwens ook ongeveer met 15% erboven. Hallo, het is onze eerste keer, hè? Ja, ja nee, dat is goed. Ja, nee, 25% SP. 10%, 10%, 10% uh, PvdA. <laughs> en 85% GroenLinks. Het is toch echt zo? Want alle GroenLinks commentatoren <laughs> waren gelijk. En de koffie, die is eerlijk eh, geplukt hoor. Dus, eh, <laughs> eh, Gelukkig. Ah, oké. Okay. Marcus? Ja? Jij had iets van No More Band, One More Band? Ja, nu No More Band. Ja, het was vroeger One More Band. band ja. Oh, zijn ze gestopt? Ja. Ah, dus, ja. jammer. Twee, twee man zijn eraf. Dat zijn Stefan Anema en Rob Howard. Die zijn, er, die zijn eraf. En de andere, um, ehm, Ariane Abbestee en Vincent Hartog, die gaan door. Mosquito. Mosquito. Komt-ie, nog een keer. between words is what I am. I need. More Band met het nummer Mosquito live in onze studio. Eerste opname van eh, eh, daadwerkelijk van Marcus. Dus geef hem een uh, big applaus thuis als je dit hoort en het goed vindt. Degene die ook deze opnames gaat krijgen is Tess. Die doet het laatste nummertje. Tess, welk nummer is dat? Compassion is Terrorism. Jullie horen het. Walking through the streets of the city, rain is pouring down on me. Thinking about the good old days when I thought that we were free. The playground was a different world, free to play cause we were tame. And learning at school, math, reading, counting was all part of another funny game. Until the schoolyard was replaced, and the fence around it appeared to be all fake. There was a real world waiting for us, most fled to dreams. And some of us would stay awake. They taught us what was justice and what was wrong. Help the ones in need. Oh, damn, we were still so young. Now I see their teachings were radical. In life, you should not always do the right thing at all. Not if the authorities do not agree. To them, one and one makes three. street corner eyes readjust on my midnight walk. As a constant reminder, we are not alone and we are not allowed to talk. It reminds me how blissful ignorance would be. That it wouldn't feel like shit with all the injustice we can all see. It's the injustice we could fight if we weren't awake so few. But they take away our rights and burn down those who are true. The right to free speech is there, only if you can breach their system, those who are close then you know. They shut them up before they reach them. Find themselves caught in a prison cell that never rests. Find themselves dying from bullets that rip through at our chest. Oh, help the ones in need, as long as one and one makes three. Oh, help the ones in need. As long as one and one makes three, help the ones in need. As long as one and one makes three, help the ones in need. As long as one and one makes three, help the ones in need. Compassion is terrorism in this world where the slaves is free. dat was hem. En ik eh, ga nog even naar je terug. Eh, en dan eh, mag je gaan. <laughs> dit, heb, dit nummer heb je ook gespeeld tijdens de eerste voorronde van Rob Akda Award. Correct correct, hè? En dat, nou meen ik ook dat het ging over eh, dat je toen ook een statement maakte in de richting van uh, huizen, jatten en andermans spullen afblijven. Zoiets in die woorden van die strekking was het. Misschien haal ik het uit zijn verband. ja, nee, ik heb inderdaad in, in verband met het nummer dat wel gezegd. Het gaat er vooral over dat, ja, linkse activisten flink te verduren krijgen met deze regering. En daar hoort kraken, dus ja, het is een goed voorbeeld, het kraakverbod. En... Ehm, ja, hoe, hoe, hoe, zeg maar, hoe ze privacy steeds meer eh, wegnemen. Ja, ja, ja. Ja, daar ging het... En eh, vooral inderdaad, ja, dat, dat is in, in, eh, als activisten is dat vooral heel erg serieus, zeg maar. Hoe, veel... ja, hoe, hoe weinig ja, privacy je nog over hebt op een gegeven moment. Dus ja. ja, zo was het. Als ze zich gaan interesseren ervoor. Ja ik dank je wel ja, voor, eh, voor, eh, voor je komst en eh, voor de in ieder geval hele bijzondere muziek die je vandaag hebt laten horen hier bij Alternative FM. Dank je wel. beats and rhymes when I reach the skies And I'm on my knees and cry when I ease the mind And I'm leaving you behind and I'm screaming Jesus Christ Cause I can't read or write I try to get a grip on this And make you trip on this Try to make your hips can't resist the inch of it I got a list of them things I need luck with Trying to be me, be real, but what the fuck is And darkness hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with Stuff I got shit with, fuck I'm addicted I can't resist it, the fall of the city. I'm in love with the risk, in it Incomplete when I miss to see that we all carry colors, all to share with each other. I'ma be me, and you can still be you. But we be so much more what we feeling and doing. I hit it. Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look carefully. Take a look what I made now, baby. It's on me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's all us. It's all me. Please be careful, please. I face my fears and I Taste my tears, I got no shades on stage. I'm naked up here, and all them critics in line. Written some lies, but why they blind for my soul? They think with their minds. But yo, hatred divides us. I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe, cause you all got your pay, and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it? Why you doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind and do it so don't talk for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling under me. een... <laughs> Ja, jammer dat ik meteen... Kinders, kinders, rustig nou. En nou stil. Zo, welkom bij dit niet-agressieve programma. Dit was ja special met Colors. Ook deze Jongens, band heeft live in de studio gezet. Alternative FM trouwens. Ik, ja, ik, Ga eens weg, joh. Weg, weg, joh. Niet normaal. <laughs> Niet normaal. Ja, je, je, geeft Tess wel een mooie indruk hoe het hier normaal gaat. Eh. Wie, ik? Ja, jij. Ah, ik heb geen microfoon nu, dus... Uh... en dat vindt hij <laughs> nou... Deze? Ja, je mag dan gebruiken gewoon deze. Nee, nou ja, zo gaat het hier op een standaard donderdagavond aan toe. Dat is niet, dat is niet, geheel, dat is niet geheel <laughs> waar, zeg ik. Gezellig. Goed vaker. We gaan weer eventjes terug naar de, naar de realiteit. Zo, even terugspoelen. Je hoorde Sha Special met Colors. Deze hebben ze uitgebracht in november op een, eh, op een EP'tje eh, e Hunger. Die bij ons nog steeds in de studio ligt geweldige EP. Als je die hebt, gewoon kopen hoor. Gewoon downloaden. Voor elk bedrag zetten ze hem op hun website. Kan je ze kopen. Ehm, bijvoorbeeld Color staat erop. Maar ook eentje van een, eh, ja, een, soort van... Ik denk dat het een hit kan worden. Slowdown. Ja, en het, eh, ik weet nog eh, goed, dat was die avond dat ze hier kwamen, binnenkwamen. En dan kon je dus de merchandise bij die gasten halen. En ik, ik geloof dat dit een van mijn duurste EP'tjes is die, <laughs> die ik ooit heb betaald ervoor. Maar hij is wel de moeite waard. wat, wat eh, heb je er ook weer voor betaald? Voor special 10, 10 euro heb ik voor neergelegd. Dus eh, dat was, was een aardige, aardige bekomstigheid. Heb je, heb je nog wat of niet? Ja, ik vond het ook grappig dat ze hun eh, speciale editie in, Albert, naar de Albert Heijn zijn gelopen met de cd'tjes. Daar hebben ingezield aan een kaasautomaat. Dat vond ik wel erg grappig bedacht. Even een hele andere koek in muziek. Alternative FM handelt niet alleen met metal, handelt niet alleen met akoestische punk of eh, lokale bandjes. We doen ook rare nerds met toetsen en een beetje dancer. Ken je ze nog? Slagsman Kloeben. Ze komen weer naar Nederland. Hier is wanneer, wanneer, Destiny. de staat met Meet the Devil. Een van de belangrijkste nummers in de staat geschiedenis geweest. Deze band gaat het ook in 2010 heel erg hard maken. Geweldige muziek. Vorige week hadden wij een prijsvraag. En dit week daarvoor ook natuurlijk. Maar eh, we hadden de, de heren van eh, Speaker Freaks bij ons. Weet je, niet helemaal onze stijl eigenlijk. Niet, onze niet helemaal onze stijl. Nee, ik ben het ook eh, met, je, met jullie eens. Het was niet helemaal zoals het zou kunnen. Maar ze hebben wel een prijsvraag achtergelaten. Tenminste, degene die eh, met hun meekwam. Ja, in welke club eh, wordt het feest past, eh, past, Present, Future gehouden? In welke Amsterdamse club? Dit werd georganiseerd door eentje, een goede vriend van ze. Dus daarom hebben wij die tickets. En we verloten twee exclusieve tickets, VIP-tickets. en dan krijg je een heel pakket. Ik allemaal, allemaal grote, grote prijzen, zeg maar. En er is een winnaar! Ja, en die, en die, hangt, en die hangt nu aan de telefoon dat klopt. Ja. Nou, uh, wat... Glas ben ik. Glas. Nee. Yes. En Marcanti Plaza is het natuurlijk. Ja. Inderdaad. Dat is het goede antwoord. En daarom ga jij naar Papa de Butcher! <laughs> Heel te gek. Ja. Eh, eh, een vraagje Boudewijn. Want ja, eh, ja hoe heb je de uitzending rechtstreeks gehoord? nee, ik heb het van een collega gehoord dat ik moest stemmen. Oh. Dus toen ben ik natuurlijk even op jullie website gaan kijken. Ja. En uh, zodoende heb ik even gestemd en uh, nou, gewonnen. Gewonnen. is dus helemaal gek. Ja. Nou, je was weer een van de velen die eh, mee heeft gedaan. Dus je hebt weer geluk. Je hebt echt geluk, moet ik zeggen. Dus ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Dat is mooi. Gaan we nog één keer applaus draaien. Hier is Ramstein met Vroeling in Paris. Paris, sorry. Ja, is goed. sie auf mich zu, ich weiß es noch wie heut. Ich war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut, oh no. album Liebe is voor da. Nou, het, zo akoestisch was het best wel, uh, mag ik er wel bij zeggen. Het, het, begin vond ik vrij akoestisch. Als je dit, vind ik vrij akoestisch. Ik zou hem zelf in de muziekboulevard kunnen draaien. Nou, ik heb er wel eens over na zitten denken. Ze hebben natuurlijk een, eh, eh, een, een, single keuze al gemaakt. Hun eerste keuze was... En hun tweede is uh, Ich doe die wee. Mhm. Ich doe die wee. Die? Ja. Misschien ken je die? Nee, nee, ik denk het niet. Deze. Dit is een tweede dus. Eh, dat is een eh, tweede single. Hebben ze wel een, trouwens een grappige keuze over gedaan. Eh, hmm. in Duitsland is dit nummer verboden. Oh. Omdat het over martelen en torture gaat. En in, wat doen de heren van Ramstein? Die zetten hem dan als single in. Vind ik erg grappig. Vind ik erg grappig en, en, stoer, want dan denk ik van je durft tegen de stroom in te roeien. En dan hadden we het hier eh, tijdens een van de platen over eh, in tegen de stroom in roeien met een pieper, <laughs> piepende niet, Maar goed, <laughs> dat is iets anders. Maar ik vind het wel uh, super strak als je dat als groep kan. het is verboden en... Ja, nou, dan gaan we gewoon niet als single uitbrengen. Klaar? Ja, precies. Kunnen ze er niet omheen eigenlijk? We hadden net iemand in de studio en dat was Tess. En daar hebben we nog een nummertje voor klaarstaan. Ja. Ja. Mommy, can you tell me why the news on the telly it makes me cry? I'm going make it seem as if it is no big deal while those millions are starving. Our economy is flourishing. Daddy, what's that rapper doing? on MTV it seems as if they're really screwing. And if they sing about love, what does it mean sex to them? Is it that the sister of Johnny has hair on her legs. They say it's disgusting, but aren't we all born with that? And when I'm a teen, you have to spend hours in the bathroom. I wish I was a boy, and all those things wouldn't matter, just like they don't matter. strange what I feel As if all those beautiful movies Are so unreal What if I grow up? Do I have to work from studio Tess. Wat een geweldige meid is dat. En wat een geweldige muziek. Ook. En zeker ook uh, qua songtekst vind ik het ook eh, helemaal goed. Je eh, ergens durven voor uit te spreken. ook al ben je in de minderheid. Het is niet helemaal zwaar politiek correct. Nee. Maar het is, wat zij ook zei, het was akoestische punk. En dat vond ik een goede benaming voor, haar, voor haar muziek. Ik moet zeggen, ik ben er helemaal weg van. Dat, dat merkte ik aan je inderdaad. Anders ik wel. En, en wat vond je van de muziek? Ja. <laughs> nou, deze Alternative FM zit er ook weer zo langzamerhand op, denk ik. Uh, zo te weten, heren. Beide heren. Ja. Ja. Ja, je zit, zit een beetje half uh, eh, We nou, ik sta wel stijf van de koffie, koffie, koffie, koffie. koffie. Eh, nou, daar word je wel relaxed van, <laughs> van zoveel koffie. En dan wordt er ook nog gesmeten met koffie. bang, Hè? Hebben we nog iets klaarstaan als laatste mooie uitsmijter, Menno? Twee weken geleden hadden ah. wij een beentje in de studio. En om het af te sluiten, ik oh, kan het toch niet laten. <laughs> of kunnen jullie het wel? Nou, ik, ik, ik, ik voel hem al aankomen. Komen ze ergens uit Aalsmeer, Haarlem en omstreken? Nou ja, ja, ja eh, Rogier komt uit Aalsmeer. Toby komt volgens mij uit Haarlem. inderdaad, ze komen er. Eh, ze ah, dat dacht ik al. Dan eh, weet ik al ongeveer welke kant het, we het op moeten gaan zoeken. Dit is Bring on the Bloodshed met Blood Dead Immunity. Tot, Tot volgende, week.